samen, niet alleen. Oh, ik doe jullie liefde samen, niet alleen. Alleen, alleen, alleen. Maar die wil met je, dat is toch abnormaal. Zeg maar wat je voelt, of zeg ik wat brutaals. Is dit een nieuwe level? Want dit is niet normaal. Meisje, geef me die want je bent speciaal. zie jou zo, maar doe niet lang, ik wacht al lang. Jij bent liever samen, niet alleen. Oh, samen ik niet verder Jij staat op mijn kalender Meisje, kies een dag en ik ben er Voor jou Bel mij op mijn telefoon Jij weet ik je niet alleen Ik kom langs, dus ik zie jou zo maar doe niet lang, ik wacht al lang. Ja, jij liever samen, niet alleen. Oh,